to me, no en ik sta in mijn glas. Ik denk aan weleer toen het zo anders was. Toen was je nog lief, die jij me niet aan. Toen was je nog blij als ik jou bloemen kwam. Ik denk nog zo vaak aan die tijd. Nu ben je me veel liever kwijt. Lieveling, heb jij me niets meer nodig? Lieveling, ben ik nu overboden. De allermooiste jaren van ons leven heb ik aan jou, alleen aan jou gegeven. Lieveling, heb jij me niet meer nodig. Liever ben ik nu overbodig.